Van twee uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst moeten 300 medewerkers weg. Het zijn tijdelijke krachten die vorig jaar werden aangenomen... toen veel vluchtelingen naar Nederland kwamen. Inmiddels loopt het aantal asielaanvragen fors terug... en zijn van de 650 medewerkers die extra werden aangetrokken... er 300 niet meer nodig. De andere 350 medewerkers worden ingezet voor het verwerken van nareisaanvragen. Dat zijn verzoeken van vluchtelingen om hun directe gezinsleden over te laten komen. Het explosief dat eergisteren werd gebruikt bij de aanslag op een bruiloft in het Zuid-Turkse Gaziantep is vergelijkbaar met de bommen die werden gebruikt bij de aanslagen in Ankara en Suruc vorig jaar. Dat melden de Turkse autoriteiten. Bij de aanslag in Gaziantep, die volgens de Turkse autoriteit werd gepleegd door een kind, kwamen 51 mensen om het leven. Volgens president Erdogan zat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag. Volgens Turkije was IS ook verantwoordelijk voor beide aanslagen vorig jaar. Het aantal mensen dat aanklopt bij het advies- en klachtenbureau jeugdzorg neemt fors toe. Volgens directeur Timmers van het AKJ komt dat onder meer doordat gemeenten sinds vorig jaar verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg. Mensen klagen onder meer dat ze onvoldoende informatie krijgen over wetgeving en procedures. Timmers noemt het opvallend dat naast ouders ook steeds meer hulpverleners contact zoeken met een vertrouwenspersoon van het AKJ voor een gratis advies. Mensen tussen de 18 en 35 jaar staan dagelijks gemiddeld een kwartier onder de douche, meldt het voorlichtingsbureau Milieu Centraal. Het onderzoek is gebaseerd op cijfers voor het watergebruik in 2013. De organisatie begint vandaag een campagne om jongeren en jongvolwassenen tot korte douchen aan te zetten en zodoende water en energie te sparen. Ze krijgen het advies om maximaal vijf minuten onder de douche te staan... met behulp van een timer, een zandloper of een muzieknummer van die lengte. Het bureau werkt daarvoor samen met radio-dj Giel Belen van 3FM. Het weer bewolking en soms regen of motregen. Het wordt zo'n 21 graden. Vanavond opklaringen vanuit het zuiden. Vanaf morgen volop zomerweer. Temperatuur stijgt boven de 25 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad vielen rijden op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld 6 kilometer. Vanwege een kapotte vrachtwagen zijn er twee rijstroken dicht en is de vertraging een kwartier.